Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Tientallen supporters van Maccabi Tel Aviv zijn met bussen en onder politiebegeleiding naar Schiphol gebracht. Dat meldt persbureau ANP. Gisteravond werden in Amsterdam supporters van de Israëlische voetbalclub aangevallen en mishandeld. En burgemeester Halsma kondigde daarom vanmiddag extra veiligheidsmaatregelen aan, vertelt verslaggever Edwin van den Berg. Er is een eh, veiligheidsrisicogebied afgekondigd wat de politie het vergemakkelijkt om mensen te fouilleren in de hele stad. En verder is er ook in heel Amsterdam vandaag, morgen en zondag een demonstratieverbod. Tot de fans, allemaal de fans van Maccabi Tel Aviv... In, eh, inmiddels via Schiphol naar, eh, naar huis hebben kunnen vliegen. En op Schiphol is volgens ANP een incheckbalie voor vluchten naar Tel Aviv... nu met politielinten afgezet. Vandaag vertrekken er trouwens zes vluchten van Amsterdam naar Tel Aviv... en dat zijn er drie meer dan er gepland stonden. Bij het geweld gisteravond in Amsterdam zijn 62 mensen opgepakt en 10 van hen zitten nog vast. Een oud zorgmanager die in Tilburg werkte en in 2018 werd ontslagen vanwege wangedrag... blijkt al jaren in een soortgelijke functie te werken in Limburg. Bij zijn vorige baan werd hij ontslagen omdat hij cliënten uitschold en mishandelde. Ze hadden een licht verstandelijke beperking en ook ernstige gedragsproblemen. En doordat de zaak niet voor de rechter kwam, kon de manager een nieuwe verklaring omtrent gedrag krijgen en dus weer gaan solliciteren. En bij zijn nieuwe baan zit hij nu wel ziek thuis. En dan nog naar Groningen, want daar kunnen mensen vandaag een ritje gaan maken in de bus van de toekomst. Het is de allereerste zelfrijdende streekbus van Nederland. Het gaat om een normale bus die gewoon is omgebouwd, zodat hij zonder chauffeur kan rijden. We hebben de techniek die bedoeld is voor de aanpassing voor mensen met een handicap, die bijvoorbeeld minder kracht in de armen hebben. Die moeten met een joystick rijden. Nou, die joystick stuurt dan elektromotoren aan die het stuurwiel kunnen draaien. Die zit op de stuuras. En er zitten elektromotoren in die een staafje op het, gas, of op rempedaal kunnen drukken. Ja, vandaag komt die zelfrijdende bus nog niet verder dan een testterrein. Maar de bedoeling is dat hij ergens de komende jaren ook echt de weg op gaat. En de provincie Groningen die ziet het als een oplossing voor het personeelstekort. Het weer en nog. Het is zwaar bewolkt bij een graad of 7. Morgen opnieuw een grijs dagje. Het blijft wel droog met alleen in het zuidoosten kans op zon.